uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog lang geen vrede tussen Oekraïne en Rusland. Delegaties van beide landen hebben in Turkije met elkaar gepraat. Volgens een Oekraïense bron zou Rusland in dat gesprek onaanvaardbare eisen hebben gesteld. Onze premier Schalf wil dat de druk op Rusland verder wordt opgevoerd. Uiteindelijk zal er een staak het vuren moeten komen... en moet die Russische agressieoorlog tegen Oekraïne stoppen. Ze willen geen vrede, ze willen Oekraïne in handen krijgen en daarna vrede. Ja, dat is de, de zeg maar de doctrine. Eh, maar tegelijkertijd eh, geven ze aan dat ze toch ook wel naar besprekingen willen. Maar zie je elke keer vertragingen. En dat betekent druk houden, want voor ons Nederland, maar eigenlijk voor alle Europese landen is het niet acceptabel dat deze oorlog doorgaat. Laat staan dat eh, Oekraïne uiteindelijk onder eh, Russische uh, overheersing komt. Schoof wil dat de EU met een nieuw sanctiepakket komt om Poetin verder onder druk te zetten. In meer dan 100 wegen en fietspaden in Nederland zitten vervuilende staalslakken. Die komen uit de fabriek van Tata Steel in Amuiden. Volgens Nieuwsuur wist de overheid van de milieurisico's... maar hielpen ze Tata Steel toch twee keer om van die staalslakken af te komen. In Dordrecht hebben agenten in kogelwerende vesten een middelbare school doorzocht... nadat er een melding binnen was gekomen over een vuurwapen. Op dat moment waren leerlingen bezig met hun eindexamen aardrijkskunde. De school werd niet ontruimd. Het bleek uiteindelijk te gaan om een waterpistool. En Paul uit Nijmegen heeft er weer een mooie foto bij voor op zijn Tinder-profiel. Hij heeft deze week namelijk een meerval gevangen van 2,47 meter. En dan maakt hij ook indruk op zijn medevissers. Het is namelijk een Nederlands record. Het duurde 25 minuten om die vis binnen te hengelen. En daarna heeft hij hem weer vrijgelaten. Wij, wij gaan heel respectvol eh, met de natuur om. We gaan ook respectvol met de vis om. Ja, je, zoals je ziet, ja, dat, dat is gewoon... Ja, dat is, mijn, eh, ja, dat is mijn, mijn riviertje, de Waal. Hè. Ik het Nijmegen, maar achter hè, Ja, dat is gewoon helemaal goud, man. Het weekendweerbericht dan. Vannacht droog en tussen de 3 en 8 graden. Morgen net als vandaag af en toe zon, 15 tot 20 graden dan. Zondag ook hetzelfde, maar dan in de middag meer wolken...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 Daardoor is het extra druk op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Daar sta je 35 minuten in de file. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel... 7 kilometer en een kwartier op onthoud.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 Clean me good, clean me good, all in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. she a hot girl, they want me, come cool me. She say, girl, I know groupie. Would. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up.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 Beide landen spraken in Istanbul voor het eerst in drie jaar direct met elkaar. De provincie Gelderland mag de wolf doodschieten die in april een hardloopster zou hebben gebeten. Meerdere natuur- en dierenrechtenorganisaties spanden een rechtszaak aan, maar de rechtbank wees hun verzoek af. Een man en vrouw die jarenlang in Limburg het kind van de man mishandelden... moeten ruim zeven jaar de cel in. Het meisje werd vernederd en werd gedwongen haar eigen urine te drinken. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op.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 love I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I lie. Look at me. You ain't lying. See, I know she loves you. I know she loves you.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 Did you think I'd crumble? I know. to the rhythm Als ik stiekem naar je kijk Je neus is eigenwijs Krult van plezier En je gewoon zoals het gaat. Ik word al lang niet meer kwaad. ZFM. see never to forsake.